Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De man die dit weekend twee mensen doodschoot in Kopenhagen... was een 22-jarige Deen die twee weken geleden vrijkwam uit de gevangenis... melden Deense media. De man, Omar Abdul Hamid Hussein, schoot gisteren iemand dood bij een lezing... en daarna iemand bij een synagoge. Vanochtend werd hij zelf doodgeschoten door de politie. Op verschillende plekken in Kopenhagen zijn vandaag invallen gedaan. Onder meer in een appartement waar de dader naartoe zou zijn gegaan na de eerste schietpartij. Verder heeft de politie een internetcafé doorzocht en daarbij is tenminste één persoon aangehouden. Het Centraal Joods Overleg in Nederland wil onmiddellijke verzwaring en verscherping van de bewaking van Joodse doelen in Nederland. En dat naar aanleiding van de gebeurtenissen in Kopenhagen. De vicevoorzitter van het Centraal Joods Overleg wil op sommige objecten bewakers neerzetten met automatische wapens. En ook denkt hij aan meer surveillance door politieauto's. De directeur van het CIDI zegt juist dat niet tegen alles is op te beveiligen. In het noordoosten van Nigeria heeft een zelfmoordterroriste een bloedbad aangericht op een druk busstation. Er zijn berichten over zeker 7 tot 16 doden en meer dan 30 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn kinderen die op het busstation pinda's verkochten of bedelden. De dader was een jonge vrouw, vermoedelijk een tiener, en vermoed wordt dat terreurgroep Boko Haram achter de aanslag zit. De veiligheid op de rivieren is in gevaar, zeggen de verkeersleiders van Rijkswaterstaat, die het scheepvaartverkeer begeleiden. Ze zeggen dat ze steeds vaker te maken hebben met onderbezetting, waardoor ze niet goed kunnen optreden bij calamiteiten. Ook moeten ze in nieuwe roosters te lang achter elkaar werken. Betrokkenen zeggen tegen de NOS dat ze regelmatig werken op hoop van zegen.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 De eerste twee cd's eh, voor eh, dit uur van uh, New Age muziek zijn nieuwe cd's. En ehm, de tweede is Red Vulka, We Are One heet de cd. Een ander waar we zo mee gaan beginnen is van Oeja. En de cd heet De Retour. Goed zo, wil je het allemaal nalezen, gaat het je allemaal te snel? Dat kan. peacefulradio.eu, daar vind je de playlist van 1058. Veel luisterplezier. and ladies, farewell and adieu to you girls from Tuong. We've sold all our cattle, it's northwards we'll travel. We hope we will see you again before too long. Before too long. The first camp we make will be down by the river. It's off with your swags and we'll lay the place flat. cheat on women as dawn has arisen. far and it haunts me. Your laughter still ringing my ears. I still find peace. dinner. Cause I'm here to say that I sometimes do. And even though I may soon feel the touch of love, I just don't.